Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De marktcentrum van Keulen is door de politie beëindigd. Er zijn rotjes en flessen naar de politie gegooid, al kort na het begin van de demonstratie. Met waterkanonnen werden de betogers teruggedrongen naar het beginpunt bij het station van Keulen. De anti-islambeweging demonstreerde naar aanleiding van de massale aanranding in Keulen tijdens de jaarwisseling. Er waren 1700 politieagenten op de been, ook om te voorkomen dat de Pegida-aanhangers op de vuist zouden gaan met tegendemonstranten. In Steenbergen is boosheid ontstaan omdat er vrijwel alleen maar mannelijke vluchtelingen zouden worden opgevangen in de Brabantse plaats. Dat is tegen een afspraak van de gemeente die eerder beloofde dat er vooral gezinnen zouden komen, zeggen initiatiefnemers die opnieuw met een demonstratie dreigen. Na felle protesten werd in november besloten dat Steenbergen geen asielzoekerscentrum krijgt. Wel krijgen vluchtelingen die al toestemming hebben gekregen om in Nederland te blijven onderdak. Op het EK Allround schaatsen staat Sven Kramer na twee afstanden eerste in het algemeen klassement. Jan Blokhuizen staat tweede. Hij moet één seconde op Kramer goedmaken op de 1500 meter. De Belg Bart Swings is de derde na de eerste dag. Bij de vrouwen leidt de Tsjechische Martina Sablikova voor Irene Wust, Antoinette de Jong en Marije Joling. Sablikova heeft al een flinke voorsprong op Wust, die op de 1500 meter anderhalve seconde moet goedmaken op de Tsjechische. Het weer, veel bewolking met hier en daar een bui. Het is tussen de 4 en 7 graden. Komende nacht vanuit het westen af en toe regen. Morgenochtend trekt de regen weg en breekt de zon soms door. In de loop van de middag vallen er dan buien en het wordt een graad of 8.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 C'est parti. Was hij dan? Aaron Chupa en I'm an Albatross. Welkom bij het tweede uur van CFM Entertainment voor You op die 106.9. En dit is nog steeds Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en we gaan verder met Gianne Nanini en Imaski. espressione malinconica e quel sorriso in più. Mm, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile. Parla qualcosa. <laughs> non ti ascolto mai. scatenare. Mi va sulla scala poi te lo darò. Quello che sento, mm, parlami ancora. Nanini nou, Imaski. En dat allemaal op die 106.9. We gaan verder met, eh, ja, wat gaan we doen? Een Safri Duo en de, de Bongo Song. Afri-duo hier bij CFM. Heerlijke song, de bongo-song. Maar blijf heerlijk. Even lekker je stereo keihard. Moet kunnen. We gaan verder met Marvin Gaye en eh, Sexual Healing. Marvin Gaye en Sexual Healing hier bij CFM Entertainment. Eh, voor uh, you tot de klokjes van 7 uur. En eh, ja, eh, helemaal, helemaal vergeten. Het schiet me ineens door mijn gedachten van... hey, waar is die drie gebleven van Fred Heij op rij? Ja, ja, die zijn we vergeten. Die gaan we alsnog doen. En dat, dat gaan we, daar, daar, gaan, daar gaan we nu mee beginnen gewoon. Ja, en we gaan dat beginnen met Shakira en zijn we het over Manjana. Dus de drie op rij van Fred Rij. Ja, en eh, normaal doen we dat in het eerste uur. En eh, nu doen we dat gewoon eventjes in het tweede uur. Dus ja, gaan we doen. Welkom van Time Classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij. en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren nada que nos hieren de verdad. y eres toda mi verdad. Eres toda mi verdad. You say you wanna walk away. You ain't got nothing to say yeah. Go on out the door now, you take care. No more tears to shed. What you expecting me to beg? Well, I'm not, I'm done. So when you leave, just close the door behind you. Cause I'm feeling kinda taller than you. Lately, I'm feeling kinda stronger than you. Ah, lately, I'm feeling kinda better than you. And I know just what to do in my head. My head. I feel like calling some of my friends. Some of my girlfriends. I feel like going to a club. And you think that your sh- don't stink. What it do? Hey. And when it comes to me, you don't have a clue.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 En deze is voor, eh, voor Susie in, in dat verre Amerika. En Saturday in the Park. was Chicago en Saturday in the Park. En dat allemaal eh, ja, voor dat verre Amerika. Ja, die eh, zit stiekem lekker te luisteren. En eh, Susie Davis, dankjewel. Kijk hoor. Ja, nee, ik zit even te kijken gelijk voor de volleybal dames. of, zich, of die zich gaan kwalificeren voor de, ja, de, de Spelen in, in Rio. momenteel staan ze voor op 21-14... Dus eh, ja, we moeten nog eventjes afwachten. En dat doen we ook sowieso met Jan Smit. En eh, hou je dan nog steeds van mij. dat was hij dan, Jan Smit. En hou je dan nog steeds eh, van mij hier bij CFM 106.9. En eh, ja, de volleybaldames, ik zie dat het een, eh, een samenvatting is van uh, Nederland-Italië. en ja, dat, dat staat nu 23-17. Maar ze moeten natuurlijk tegen, tegen Rusland. En ja, kijken of ze zich kwalificeren voor de Olympische Spelen natuurlijk. En ja, dat, dat is dus inderdaad tussen vijf voor half zeven tot en met ja, kwart voor acht. En in die tussentijd eh, ja, gaan we weten of we doorgaan of niet doorgaan. Ja, eh, de tijd zal het moeten leren. Moeten leren. Ja, we gaan verder met eh, Geronimo en One Kiss. Tell her what she wants to hear. You've got to move her. Deep inside her heart, you've got to listen. When she tries to speak and tell her she's the bomb. You've got to make her feel like she's the one. You've got to show her. Without her, it's no fun. You've got to make her see where she belongs and tell her she's the bomb. is hier bij ZFM. Entertainment voor you tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Welkom en we gaan verder met eh, Gavin de en Not Over You. if you ask de wedstrijd is begonnen. Het volleybal van de dames. En eh, ja, ze staan er momenteel uh, één puntje voor. Ja, ze zijn net begonnen. Dus eh, nou ja, als dat zo blijft, dan belooft het heel veel goeds. En ja, dan, dan zijn we gewoon te zien in Rio. En we gaan even nog een plaatje draaien van een Nederlandstalige bodem. En dat is van Jolanda Zomer. En ik wil zo graag altijd met jou samen zijn. even een correctie. Het was eh, één puntje voor eh, Rusland. Helaas. dan Jolanda Somers. En eh, ik wil zo graag altijd eh, bij, bij, jou, met jou samen zijn. En eh, ja, het staat momenteel 4-4 voor Rusland-Nederland. De volleybaldames. En ja, kijken of ze zich kwalificeren voor Rio. Ja, voor, helemaal voor in Rio. En ja, we gaan een plaatje draaien van Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. oh, oh, oh. oh. oh, oh Everybody was calm dan Carl Douglas en Kung Fu Fighting. En eh, ja, we gaan al eh, langzaam naar, de, naar het nieuws van uh, eh, 7 uur. Dus mijn tijd zit er haast op hier bij ZFM Entertainment 106.9. En ja, voor de volleyballiefhebbers, de dames die staan nu momenteel achter met 10-5 tegen Rusland. Dus ja... Er kan nog van alles gebeuren natuurlijk. Zijn nog maar net begonnen. Dus eh, ja, we houden gewoon de moed erin. In ieder geval wil ik u bedanken eh, alvast eh, voor het luisteren. En ja, na deze, deze beetje ja, rommelige uitzending eigenlijk wel. Ja, ik, ik, was, ik was gewoon eventjes sowieso de drie op rij van Fred Heij vergeten. Ja, en en ik had natuurlijk ook nog visite hier. Dus ja, dat, eh, dat eh, hield ons eventjes eh, van het werk af eigenlijk een beetje. Maar goed, dat geeft niet. De muziek was er niet minder om. En ja, we hebben gewoon de drie op rij nog kunnen draaien. En ik hoop dat u genoten hebt. En ja, sowieso hoop ik u natuurlijk volgende week weer terug te horen. Hier bij CFM. ja, wat gaan we doen? Ja, we gaan nog lekker een plaatje draaien zo tot de klokjes van, eh, van 7 uur. En eh, wat gaan we doen met, eh, of dat gaan we doen met Bon Jovi en Living in a Sin. Dus blijf nog eventjes erbij, tot 7 uur ben ik erbij. Is entertainment for you! Eh, bedankt voor het luisteren.